Jobboot met het NOS Journaal. Griekenland moet het pensioenstelsel hervormen en de pensioenleeftijd verhogen... om in aanmerking te komen voor nieuwe Europese steun. Eurogroepvoorzitter Dijsselbloem zei bij RTL Z dat daarover geen discussie mogelijk is. Hij zei verder dat de tijd dringt en juni moet er een akkoord zijn. De Griekse regering heeft nieuwe voorstellen naar Brussel gestuurd... voor de aanpak van de schuldencrisis in het land, bevestigt de Europese Commissie. Wat er in het voorstel staat is nog onduidelijk. Zonder akkoord stevend Griekenland af op een faillissement. Er zijn dit jaar al zo'n 100.000 migranten uit Afrika en het Midden-Oosten over zee aangekomen in de Europese Unie. Dat meldt de IOM, de Internationale Organisatie voor Migratie. Het aantal ligt iets hoger dan vorig jaar rond deze tijd. De meeste migranten kwamen aan wal in Italië en Griekenland. De IOM verwacht dat de migratie naar Europa deze zomer nog flink zal toenemen. In Zaandam is op straat een man met een automatisch wapen geliquideerd. Het slachtoffer is de crimineel Lucas Boom, die banden had met Willem Holleder. Een buurtbewoner zegt dat hij 10 tot 15 schoten hoorde. Iemand anders zag vijf gemaskerde mannen in een bruin busje. Vlak bij de plek van de schietpartij staan twee basisscholen. Verschillende kinderen zouden het hebben zien gebeuren. De politie heeft mogelijk de man opgepakt die het eigenlijk het doelwit was van de liquidatie van GGZ-directeur Rob Zweekhorst in Berkel en Roderijs. De man wordt verdacht van betrokkenheid bij de invoer van een grote partij cocaïne in de Rotterdamse haven. Die partij werd door de politie onderschept. Hij zou bij de invoer hebben samengewerkt met een douanier die twee maanden geleden werd opgepakt. De politie vermoedt dat de moordenaars van de GGZ-directeur zich hebben vergist en dat hij het slachtoffer was van een persoonsverwisseling. Het weer op steeds meer plaatsen lost de bewolking op. Vooral in het zuiden en oosten geregeld zon. Ook morgen zonnige periode, wel veel wind. Het wordt dan 18 tot 22 graden. De dagen daarna nog warmer. Vrijdag wordt het mogelijk 30 graden. Dit was het ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Files in de Randstad zijn vooral te vinden rond Rotterdam. Daar is de A20 nog steeds dicht vanuit Gouda. Dat heeft te maken met een ongeluk net voor de avondspits tussen Nieuwekerk aan de IJssel en Rotterdam Centrum. Omrijden kan via de zuidkant van Rotterdam, maar helaas kan dat niet helemaal filevrij. vrij. Op de andere rijbaan van de A20, dus vanuit Hoek van Holland, is het ook vastgelopen. En daardoor viel op de A13 Den Haag-Rotterdam tussen het Prins Klausplein en het Kleinpolderplein 11 kilometer. Ook de A16 Breda-Rotterdam vielen tussen Knoop Ridderkerk en Rotterdam-Prins Alexander 8 kilometer. Dan de andere files uit de Randstad die er uitspringen. De A2 Amsterdam-Utrecht tussen Breukelen en Utrecht-Leidse Rijn 7. A12 Den Haag-Utrecht bij knap het Lunetten na een ongeluk 3 kilometer op de parallelbaan. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Hagestein en Noorderloos 9 kilometer.